Morat Rouakili met het NOS-journaal. Bijna 80% van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen... om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat meldt het CBS. Het grootste deel van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen... om te verduurzamen. 20% zegt vooral te verduurzamen op gebied van energie. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid... Ruslands gepoogde illegale annexatie van vier gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. Vijf landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt... blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Dit zegt ze in een interview in een Duitse talkshow. Na de kernramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste drie kerncentrales sluiten... maar de Oekraïne-oorlog en energiecrisis gooiden roet in het eten. De inmiddels 19-jarige Tumberg zei dat het sluiten van de kerncentrales een slecht idee is... als daardoor de kolenverbranding toeneemt. Het weer.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 And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true.